Daaruit bleek dat 1115 kinderen van wie hun ouders gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Ook Karens kinderen werden bij haar weggehaald, vertelt ze aan Nieuwsuur. Op een gegeven moment is, woon je met vijf kinderen samen en Binnen twee weken sta je alleen. Je staat echt compleet alleen. Je hebt een torenhoge schuld, je hebt geen huis, je kan nergens terecht. Je hebt gewoon niks meer. En nu ben je alles weer aan het opbouwen eigenlijk. Maar je kan niks opbouwen, want je hebt de helft van je gezin niet. En ze denkt dat ze niet de enige is. Volgens het CBS is het niet zeker of de toeslagenaffaire de oorzaak is van de uithuisplaatsingen. Om dat te bepalen is meer onderzoek nodig, zeggen ze. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt... wil dat er vanavond in andere plaatsen extra bedden komen voor asielzoekers. Hij verwacht dat er dan zo'n 750 mensen een plekje willen bij de noodopvang in Ter Apel... terwijl er nog maar 275 mensen bij kunnen. De burgemeester is bang dat asielzoekers weer op stoelen moeten slapen twee weken geleden. Na de snelste of kortste route kun je binnenkort via Google Maps ook kiezen voor de zuinigste en daarmee de goedkoopste route. Het routeplanprogramma houdt rekening met hellingen en opstoppingen en zorgt dat je met zo min mogelijk brandstof je bestemming haalt. In Amerika kan het al en vanaf volgend jaar moet het ook hier kunnen. En Taylor Swift of TikTok, daar moet Nova van 11 niks van hebben. Haar grote hobby is grunten. Luister maar. Ik ben over en ik hou van grunten. Ja, ze doet mee met een kunstenaarsproject dat probeert metal een beetje te promoten bij nieuwe generaties. Het weer vanavond op veel plekken droogt, koelt niet echt af, blijft zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met ochtends motregen een paar flinke buien.